This, this, is about to go down. Hi, this is Calvin Harris. Hey, this is Mel P. Hi, this is Chris Lake. Hi, it's Cole Shield. Hey, this is John Summit. The biggest DJs in the mix. 538 Dance Department. This is the Dance Department Hot Mix. Lucas and Steve. Lucas and Steve. Lucas and Steve. Lucas and Steve. Lucas and Steve. Lucas and Steve. jongens uit Maastricht met één grote droom: DJ worden. Ze leerden elkaar kennen bij een DJ-contest. Steven was een deelnemer en Lucas zat in de jury. Maar niemand wist toen nog, in dat kleine kamertje in Limburg, dat deze twee uiteindelijk samen op de grootste mainstages ter wereld zouden staan. Samen draaien, dat gebeurde pas voor het eerst in Café van Bommel in Maastricht. Café van Bommel, the place where it all started. Maar die plek zijn ze ontgroeid, want inmiddels gaat hun muziek de hele wereld over. scoren ze hit na hit. Deden in januari 14 shows met de vrienden van Amstel. En hun nieuwe single was vorige week nog Dance Smash hier bij 538. Tijd om ze weer eens uit te nodigen. Nu in de Dance Department Hotmix. Een uur lang. Lucas en Steve. Dance Department op 538 met in de hotmix Lucas en Steve. Afgelopen week hadden ze hier op 538 weer een dance mash te pakken met hun nieuwste Believe It. En dat vieren ze vanavond bij ons. Nu in de mix. Lucas en Steve. cold. Got me going crazy. Tell me, baby, what I gotta do to get close to you? Pull up outside, will you come right through? Don't want it if it ain't with you. You got me going crazy. Tell me, baby, if you want it all night, yeah, that's alright with me. If you wanna be mine, yeah. Steve bij 538 Dance Department. Ze vertellen zelf dat 2026 een mooi jaar voor ze wordt. We hebben veel nieuwe muziek op de plank. Eh, we hebben heel veel gave shows aangekondigd. Eh, waaronder inderdaad afgelopen week dus de announcement van Tomorrowland. En daarnaast heel veel nieuwe muziek. Rond Miami Music Week komen met echt een ja, van een collab. Samen met Afrojack. Eh, Control heet die. Echt een track waar heel veel mensen al op zitten te wachten. Het belooft een heel mooi jaar te worden. Nu verder met de hot mix door Lucas en Steve bij 538 Dance Department. bodies and bodies. It feels like you need a party. I don't know what you were seeing, but looks like you're not. So fresh and so cool, we go in class in a crew. So look at me. on freeze. I'ma go hard like a fight machine. and sleeve. How'd I stop? Don't play with me. Been locked in, I got the pulse on freeze. I'ma go hard like a fight machine. Dit is de zaterdagavond van 538. Je luistert naar de exclusieve hotmix door Lucas en Steve bij Dance Department. it again, alright. Do it again. Go hard and do it again. Push yourself, don't hold back, you're unstoppable. Let's do it again. Well on then, pull up on that. You will just pull up on that. Anytime we pull up this man, anytime we pull up this man. Pull up this man to the balls the balls at naar Dance Department op 538. Dat was weer een heerlijke mix. Het afgelopen uur hoorde je Lucas en Steve in onze hotmix. Elke zaterdagavond proberen we de allerbeste DJ's voor je te regelen in de hotmix. En het mooie is, je kan alle hotmixen en de hele show elke week terugluisteren wanneer het jou uitkomt. Via 538.nl of mijn Mixcloud. Dat was hem voor deze week. Voor ik het stokje overgeef aan Tiesto moet ik nog één ding zeggen. Dank, diepe buiging aan het hele Dance Department team. Jochem Hameling, Rens Gooseling, Jordi Warners, Kees van der Zwan, Quincy Truno en Lisbeth Strobbe. Ik ben er volgende week weer. Heel veel plezier met Tiesto.